oude straat gegaan om ook daar te ervaren dat tijd niet stil bleef staan. Keurig stond er ieder huis. gegaan. Daar moest ik weer ontwaren dat imot, da teiden fann vel inn.